Eh, ik zat achter mijn bureau toen het gebeurde. Ik zag eh, de, de schilderijtjes aan de muur heen en weer bewegen. En de kat eh, werd helemaal wild. Die rende door het huis. En toen wist ik, dit is een aardbeving. Ik heb wat spullen gepakt en ben snel mijn gebouw uitgerend. Voor zover we is het allemaal goed afgelopen. Er is wel één iemand gewond geraakt die in paniek het raam uit was gesprongen. De beving had een kracht van 6,2. Deskundigen waarschuwen al langer voor een nog zwaardere beving met een kracht van 7. Bij zo'n beving zouden anderhalf miljoen gebouwen in Istanbul gevaar lopen. Bij het Vaticaan staan tienduizenden mensen in de rij om afscheid te nemen van paus Franciscus. Dat kan vandaag, morgen en overmorgen. Zaterdag is de uitvaart. Deze toerist staat ook in de rij en zegt dat hij onder de indruk is van hoe bescheiden Franciscus was. Uh, he had humility, something Jesus actually preached, uh, wanting to be to serve the people and not be served. I don't know if we'll have another pope like that. Ja, ik weet niet of we ooit nog weer zo'n paus krijgen, zegt hij. En de Europese Commissie heeft boetes uitgedeeld aan Apple en Meta, het bedrijf achter Facebook en Insta. De bedrijven hebben zich niet aan strenge nieuwe regels gehouden, vertelt correspondent Ardi Stemerding. Bij Apple gaat het er volgens de Europese Commissie om dat gebruikers veel te weinig de mogelijkheid krijgen om aankopen buiten de App Store eh, te doen. En dat ze daardoor waarschijnlijk te veel betalen. Bij Meta zegt de Europese Commissie dat gebruikers van Facebook en Instagram onvoldoende de keuze kregen of ze hun persoonlijke gegevens wilden delen met Meta. Apple moet 500 miljoen euro betalen. Meta krijgt een boete van 200 miljoen. Het weer grijze middag. Vanuit het zuiden trekken er buien over Nederland. In het zuidoosten en oosten is er ook kans op onweer. Vanavond droogt het heel even op. Maar morgen krijgen we een kille natte dag bij maximaal 13 graden.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 Is it you? anyone else And often on my mind keeps saying This is not what I believe in This is where it ends And all in all my mind's made up That is why it never stops Again here nothing's wrong anything I can't stand to fly I'm not that naive Men want men to ride With clouds It's not easy. can name a couple ways maybe this shit might go. You just might forget that this was what you're getting hype for. Minute light into the day, still I'm in that guy who needs someone who's sweet enough, won't shoot to make that high love.